Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook het coronavaccin van Moderna kan gebruikt worden. Dat was al af, maar moest in de EU nog worden goedgekeurd door het Europees Medicijnagentschap. Dat is nu dus gebeurd. In ons land is het vandaag V-Day. Vanochtend gingen de eerste Pfizer-prikken de arm in. Eigenlijk lijken de vaccins behoorlijk op elkaar, zegt deze onderzoeker. Het enige verschil is dat het praktisch wat anders is vanwege de houdbaarheid en op welke temperatuur. Maar als je kijkt naar de manier van toedienen, eh, de een moet wel een interval van drie weken hebben tussen de twee prikken, de ander van vier weken. Maar het is een vergelijkbaar vaccin en ook als je dus naar de bijwerkingen en het effect kijkt, dan is het heel vergelijkbaar. De komende maanden komen er van het Moderna-vaccin 400.000 doses ontzettend kant op. In totaal zijn er voor Nederland 6,2 miljoen van die prikken gereserveerd. Steeds meer ziekenhuizen zijn ze ook begonnen met het vaccineren van het personeel dat veel met coronapatiënten werkt. Ze horen verpleegkundigen die werken op de intensive care bij de mensen die als eerste aan de beurt zijn. De bekendste IC-medewerker van het land is ook al aan de beurt geweest. Dat is Diederik Gommers en die was er heel blij mee. Ja, nou, het voelt gewoon heel goed, omdat we, die, we hebben hier zo lang naartoe gewerkt. We hebben hier zo lang naartoe gewerkt en dat dit dan een moment is. En ik, ik, ik zie dit echt als een nieuwe fase. Ik bedoel, we moeten nu met elkaar zo snel mogelijk de komende maanden zorgen dat iedereen gevaccineerd is. Ja, en dan pakken we ons gewoon het leven weer op. Dus ja, dit is echt, echt iets moois. Een dikke pech voor een pakjesdief in Canada. Hij wilde een pakketje wegsnaaien bij iemands voordeur... toen de bewoner met draaiende camera de deur opendeed. De dief wilde er vandoor gaan met de auto, maar dat ging ook niet echt lekker. that's done. You're done. dan, Cops is coming. Ja, hij wilde achteruit wegrijden, maar kwam vast te zitten in een sneeuwhoop in de berm. En de politie kon hem uiteindelijk zonder problemen inrekenen. Het weer. Vanmiddag valt er in het oosten wat natte sneeuw. In het westen komt er gewoon regen naar beneden. Het is een graad of twee. Ook morgen is het koud, grijs en regenachtig. Misschien valt in de Limburgse heuvels nog wel wat sneeuw. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A7 van Horen naar Zaanstad 5 minuten vertraging tussen Avenhoorn en Purmerend Noord.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 We're gonna feel something different. It will set you free if you just tell me every secret I listen. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise paradise, paradise. Close your eyes, find paradise, paradise, paradise. Close your eyes, find paradise. Let me in, me in It's our biggest Friday night. Money in my pocket. Booty shaking. All around.